Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De Nederlander Sjaak Rijken, die in Mali was ontvoerd... is bevrijd door Franse militairen. Dat meldt het Franse ministerie van Defensie. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Sjaak Rijken werd in 2011 ontvoerd door moslimterroristen... toen hij met zijn vrouw op vakantie was in Timbuktu. Samen met een Zweed en een Zuid-Afrikaan... werd hij toen uit zijn hotel meegenomen. Zijn vrouw wist te ontkomen. Afgelopen november dook een video op waarin Rijken zich beklaagt dat hij niets merkt van inspanningen van de Nederlandse regering om hem vrij te krijgen. De luchtmacht van Kenia heeft gisteren aanvallen uitgevoerd op twee kampen van terreurorganisatie Al-Shabaab in buurland Somalië. Of er doden zijn gevallen is niet bekend. De aanvallen vlakbij de Keniaanse grens zijn een reactie op de aanslag op de universiteit in Garissa. Daar kwamen donderdag 148 mensen om het leven. Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslag op. Bij een grote brand in een seniorencomplex in Wiegen in Gelderland zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is een man van 19 die een bewoner uit de brandende flat heeft gered. De brand werd vanochtend rond kwart voor vijf ontdekt. En na een uur was het vuur onder controle. 17 bewoners van de seniorenflat zijn geëvacueerd. Voetbalclub Venerbatje hoeft deze week niet in actie te komen na de aanslag op de spelersbus van zaterdag. Een onbekende beschoot de bus, daarbij raakte de chauffeur zwaar gewond. Venerbatje wil dat de hele competitie wordt stilgelegd totdat duidelijk is wie achter de aanslag zit. Maar de Turkse voetbalbond heeft alleen de wedstrijden van Venerbatje uitgesteld. Alle andere clubs moeten deze week wel spelen. Het weer, hier en daar wat zon, maar op de meeste plaatsen is het bewolkt en er kan wat regen vallen. Het is een graad of 10. Vanavond klaart het op en landinwaarts kan het licht vriezen vannacht. Morgen blijft het droog en op de meeste plaatsen schijnt de zon.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 De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Randweg Dordrecht 6 kilometer. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie waardoor de rechte rijstrook dicht is. Verkeer komende vanaf eh, de A17 vanuit Roosendaal kan beter op een andere manier via Rotterdam, namelijk via de A59 en de A29.